Een bootje kwam in Marken aan, vanuit Amerika. Er zaten twee matroosjes in, die riepen ai ai ai. Wij horen zo lang al de wind in de touwen, wij zoeken meisjes om daarmee te trouwen. La la la la la la la la la, matroosjes uit Amerika. Een bootje kwam in Marken aan en meerde aan de kaart. Er stapten twee matroosjes uit, die riepen ai ai ai. Wij gaan weer terug straks, maar dan met zijn vieren. Wij willen nu onze bruiloft niet vieren. Tra la la la la la la la la, matroosjes uit Amerika. la la la la la la Een bootje kwam in Marken aan, twee meisjes keken blij. Ze knikten de matroosjes toe en riepen ei, ei, ei. Er was toen niets meer dat hen nog kon beletten De bloemen hier even buiten te zetten Tra la la la la la la la la Matroosjes uit Amerika Tra la la la la la la Een bootje morgen weg. Twee meisjes gingen niet, Ze lachten de matroosjes en zeilden over zee. Zij varen nu samen op de woelige zee, nu met zijn vieren in plaats met zijn tweeën. La la la la la la la la, matroosjes naar Amerika.